Kasper Meijer met het NOS-journaal. Minister Ollongren van Defensie verwacht binnen een paar weken een besluit over de levering van tanks aan Oekraïne. Dat zei ze in Nieuwsuur. Ollongren benadrukt dat alle westerse landen Oekraïne blijven steunen en dat het land veel wapens krijgt. Maar Duitsland en veel andere landen twijfelen over de levering van Leopard 2 tanks. In Burkina Faso hebben veiligheidstroepen 66 vrouwen en kinderen bevrijd... die waren ontvoerd door gewapende mannen. Dat meldt de staatsomroep van het West-Afrikaanse land. De 27 vrouwen en 39 kinderen werden vorige week gekidnapt... vermoedelijk door jihadisten. Burkina Faso heeft sinds 2015 te maken met geweld door extremisten... die banden hebben met Al-Qaeda en IS. Vannacht is de eerste Arriva-nachttrein van Groningen naar Schiphol gereden... Persbureau ANP meldt dat er zo'n 65 passagiers aan boord waren. Op het perron in Groningen waren ook actievoerende machinisten aanwezig... om te protesteren tegen de hoge werkdruk en voor een hoger salaris. De nachttrein tussen Groningen en Schiphol gaat eens per week rijden. Een paar weken geleden startte Arriva ook met een wekelijkse nachttrein van Maastricht naar Schiphol. De afdeling van de PvdA, de Jonge Socialisten, is zo goed als failliet, schrijft NRC. Het zou komen door financieel wanbeheer. Meer dan een ton aan uitgaven door twee voormalige penningmeesters is niet verantwoord, zegt het huidige bestuur van de jonge socialisten. Mogelijk worden de twee juridisch vervolgd. De PvdA heeft in november de jongerenorganisatie onder curatele gesteld. In december begon de derde penningmeester in een half jaar tijd. Het weer, vanochtend vriest het en op veel plaatsen komt mist of nevel voor.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 ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 6